In dit geval Surah 112 Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad Allahu akbar Bij de woorden Allahu akbar buigt men zich weer voorover en zet men de handen op de knieën. In deze houding zegt men minstens driemaal Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Hierna richt men zich weer op en zegt Sami Allahu liman Hamida Rabbana lakal hamd Vanuit de staande houding gaat men naar de zesde houding. Terwijl men dit doet, zegt men weer... Allahu Akbar. In deze houding zegt men minstens driemaal... Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Terwijl men zich opricht en op de hielen gaat zitten zegt men weer Allahu Akbar. Men zit even op de hielen en gaat weer voorover en zegt Allahu Akbar. In de tweede sajda zegt men weer minstens maal Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana rabbiyal a'la. Daarna zegt men Allahu akbar. En gaat men weer op de hielen zitten. Na de tweede sajda van de tweede rakka blijft men dus op de hielen zitten. In deze houding leest men de volgende tekst. At-tahiyyatu lillah. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Als het gebed waarmee men bezig is uit drie of vier rakaat bestaat, staat men na deze laatste woorden op en voltooit men het gebed door nog één of twee rakaat te bidden. Bij de fardu verplichte gebeden leest men in de derde en vierde raka alleen de surah al-Fatiha en geen extra surahs, zoals bij de eerste en tweede raka. Aan het eind van de laatste rak'a van het gebed leest men na bovenstaande tashahhud de hierna volgende tekst. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Men kan het gebed nu op de vredesgroet na als beëindigd beschouwen. Ook kan men de hieronder volgende smeekbeden lezen. Dit is vrijwillig. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Aan het eind van het gebed zegt men eerst naar rechts. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En daarna naar links. Assalamu alaikum ورحمة الله